Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een drukbezocht strand in Amsterdam is een man zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is ter plekke gereanimeerd. De politie kan of wil nog niet zeggen over de toedracht van de schietpartij. Veel mensen hebben het zien gebeuren, die worden allemaal gehoord. De politie roept ook iedereen op die beelden heeft gemaakt om ze te delen. De schutter is nog niet gepakt. Bij botsingen tussen demonstranten en de politie in de Libanese hoofdstad Beirut zijn zeker 140 mensen gewond geraakt. Er waren zeker 10.000 demonstranten. De betogers wilden het parlement bestormen, waarop de politie reageerde met traangas. Er zou ook met rubberkogels en met scherp zijn geschoten. Later drongen ze wel binnen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De afgelopen dagen waren er meer demonstraties in Beirut vanwege de explosie in de haven, waarbij zeker 158 doden vielen. De demonstranten houden de Libanese regering verantwoordelijk. In Polen zijn 48 demonstranten opgepakt die voor de rechten van LHBT'ers waren opgekomen. De activisten probeerden gisteren te voorkomen dat de politie een veroordeelde betoger zou oppakken. afgelopen tijd zijn in Polen meer LHBTI-activisten opgepakt. Die protesteerden tegen onderdrukking. Ook zouden gearresteerde betogers worden vermist. De conservatieve Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid is fel tegen homoseksualiteit en noemt het erger dan communisme. Binnen Europa is veel kritiek op Polen. Niet alleen op de onderdrukking van LHBT'ers, maar ook op de ondermijning van de rechtsstaat. Het weer, vanavond nog lang tropisch warm, maar bij wind van zee aan het strand wat koeler. Minima vannacht tussen 18 en 22 graden. In sommige steden wordt het niet koeler dan 25 graden. Morgen opnieuw heet met 30 graden in het noordwesten tot ruim 36 graden in het zuiden.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 Zaterdagavond op ZFM. op ZFM Zandvoort. Ja, zomer in Nederland, hè. De nadelen zijn, het is corona, anderhalve meter afstand, handjes goed wassen. En uh, eh, drukke plekken zoals Rotterdam en eh, Amsterdam. Mondkapjes, ja, het is niet anders. Maar eh, je hoeft in ieder geval niet naar het buitenland. Niet op vakantie naar Spanje, Griekenland of waar dan ook. Want waarschijnlijk word je ineens toegelaten. Of in ieder geval vertrekt je vliegtuig niet. Maar echt, temperatuur. Een hittegolf, daar zitten we nu in. Temperaturen 32 tot 35 graden. Ik hoorde zelfs in Limburg 38 graden. Nou, we mogen zeker niet klagen over het weer. Alleen ja, het windje was vandaag een beetje minder. Te weinig wind. Wel windkracht 3 of zo. Dus de verkoeling kon je eigenlijk alleen vinden in, in een badje of in de zee. Maar hé, we mogen niet klagen. Nou ja, ik klaag altijd. echte Nederlander, hè. Gewoon lekker binnen blijven bij de airco. Komt het altijd helemaal goed. CFM voor de muziek van de Boogie Freaks met Groove One. hele goede avond. De Nightwalk, zaterdagavond. Dat betekent tot aan middernacht het eerste uurtje beste van dance, R&B... en een beetje pop tussendoor, de laatste shownieuws. De party-update en de 10 boven beste platen van de dansvloer. En de party-update is karig, zoals je weet, maar alles is dicht... Of in ieder geval gaten vroeg dichten. 11, 12 uur gaan ze dicht. Want ja, als je normaal gesproken 150 man in je kroeg hebt... dan kom je nu uit op misschien 10 of 15 man. En als er nog eens een besmetting bij jou in de kroeg of in de discotheken... Eh, ter plaatsvindt, om het maar zo te zeggen... dan mag de kroeg ook nog eens twee weken dicht. Dus ja, wordt je nog eens dubbel gestraft, hè. zo voor de Nightwalk, muziek op de radio. Zometeen Anton met hyperventilatie. Maar eerst hier de eh, Anika Garcia, Jerry Davila en eh, Mimi Ber Berber met Cadavé. Oud nummer in een nieuw jasje. Zomerse temperaturen, zomerse klank op de radio. lives across the Netherlands and around the world. This is the Nightwalk Main Stage.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 Maar de organisatie wil dat weekend dat het festival zo plaatsvindt... niet ongemerkt voorbij laten gaan. Er komt een online edition. En de optredens eh, die gaan dan in de Melkweg plaatsvinden. Dat wordt dan weer eens live gestreamd. Dan heb je toch nog een beetje het gevoel dat je bij Lowlands aanwezig bent. En een zeldzame gitaar. Je zal hem thuis hebben staan en denken van... Eh, ik weet niet wat ik met dat ding moet, zal ik hem weggooien? Of op een veiling zetten? Nou, een zeldzame gitaar van Elvis Presley. Een Martin D18 uit 1942 eh, is tijdens een veiling verkocht voor het recordbedrag van 1,3 miljoen eh, dollar. Dat is ongeveer 1,1 miljoen euro. Het eh, hoogste bedrag volgens Z, dat ooit is betaald voor een item van de in 1977 overleden zang. En vooraf werd overigens gedacht dat de gitaar zo'n 3 miljoen dollar eh, zou opleveren. Dus ongeveer pak een beetje... 2,6 miljoen euro. Ja, Presley gebruikte de gitaar van 1954 tot 56. Heb hem dus maar twee jaar gebruikt. Het eh, instrument is onder meer te horen op de klassiekers. That's Alright Mama, Blue Moon of Kentucky en Good Rocking Tonight. Ook trad hij live op met de Martin D18. Dus eh, ja, hè. Leuke gitaar, 1,3 miljoen dollar. <laughs> Ja, je moet er wel heel voorzichtig mee zijn. Hè? zijn antwoord zaterdagavond. T. Markakis met Don't Look Any Further. Ook een oude, gouden klassieker in een nieuw jasje gestoken.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 De clubmix. We gaan eens even kijken wat voor leuke feesten omgaan zijn op deze zaterdag 8 augustus alweer. De tweede zaterdag van de maand augustus. En voor je het weten eh, gaan de scholen weer beginnen. Hè? Ik geloof eh, niet aanstaande maand, maar die week erop... dan beginnen de eerste scholen in het dorp allemaal weer te draaien. En ja, dan wordt het weer spannend natuurlijk. Introductieweken, die, die wilden eigenlijk... wilden ze bij, in Den Haag wilden ze die stopzetten. Nou, ze mogen wel doorgaan, maar tot 10 uur s'avonds en eh, zonder alcohol. Ja, het is niet anders. En corona, corona wereldwijd betekent anderhalve meter afstand. Handjes goed wassen en op sommige drukke locaties verplicht dat mondkapje. Nou, ik heb vorige week de hele week verplicht eh, opgehad eh, in het buitenland. En ja, ik was een weekendje hoor in het buitenland. En echt waar, het is voor je eigen veiligheid. Maar wat een rot ding. Het was 35 graden en dan zo'n ding in je mond. En dan blijf je liever voor je mond, moet ik zeggen, voor je neus Lastig met ademhalen. En dan iedere keer als je zonnebril op hebt, dan beslaat je zonnebril weer. Geen, eh, ja, geen succes. Dus je kan beter gewoon in Nederland blijven en eh, de drukte een beetje vermijden. Lekker in je eigen tuin. Lekker eh, in het zonnetje. Misschien een zwembadje erbij. Komt helemaal goed. Zaterdagavond, een van de weinige feestjes die gewoon doorgaat, is eh, Brainwash. In de Escape in Amsterdam begint om 11 uur. En eh, duurt tot eh, vroeg in de ochtend, pak een beetje 5, 6 uur, meen ik. Voor meer informatie check de website escape.nl, want natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij heeft een line-up in handen. En hij zorgt dat er iedere keer leuke DJ's voorbij komen. En natuurlijk zelf draait hij ook af en toe een stukje mee. Paar leuke trackies die hij dan weer opzet. Af en toe heeft hij zo'n moment dat hij hele nieuwe muziek draait. En af en toe heeft hij ook momenten dat hij echt voor die lekkere klassieke klassiekers opzet, dan, ja, dan word je altijd heel erg vrolijk van. Ik moet zeggen, ik mis hem dit jaar wel een beetje, want eh, ik eh, sta eh, ook nog eens op al die festivals hier in Nederland. En dan niet als, als DJ, maar met andere dingen. En ja, dat het fijn als je Raimundo eh, dan eh, voorbij houdt komen... met af en toe van die lekkere knijterharde klassiekers. In ieder geval eh, nog een leuk feestje in Radion in Amsterdam. DJ Bone presents a Further Future Grooves. En uh, ja, is om 9 uur begonnen. Duurt maar tot 1 uur, want ja, de druk is dus ook niet leuk weer. Voor meer informatie check de website uh, radionamsterdam.nl. En de line-up natuurlijk DJ Bone met Future Grooves. En tot zover ook die korte party de door met muziek. Want daarom zit je natuurlijk aan je radio nog geluisterd. Jean-Vin, DJ Wari en Moondark met Basilda. Zomerse klanken alweer hier op de radio. DJs in the mix and a 411 on where the party's at. Only on door de duin en het centrum van Zandvoort. Lekkere muziek en dat uh, eh, tijdens een hittegolfje. Tropische temperatuur, het is nog steeds eh, lekker buiten. Nou ja, in ieder geval lekker. Eh, beter als overdag, want overdag zit ik binnen bij Erco. airco. Ja, ik ben echt zo'n zo'n zo'n zeikert, Of het is te koud, of het is te warm. En deze week is het echt veel te warm om buiten te zitten. En dan denk je, ja, maar je moet toch een kleur te krijgen. Nou, eh, tussen 12 en 3 middags hebben ze gezegd van... is de zon eigenlijk op zijn gevaarlijkst. Dus hè, dan smeren we hem in met, uh, met 50. En dan eh, gaan we even een uurtje met de hond lopen. En dan hebben we het kleurtje weer binnengekregen. Hè, redelijk dan althans. Hè. Niet zoals vroeger dat je helemaal bruin aan het bakken was. Maar eh doet hem goed. Het is even tijd voor de Nightwalk 10. Deze week op 10. Mark Knight, Mr. V en Chanel met Tonight. Op 9 Noizu met Summer 91. En op 8 deze week Ovaya met Play It By Ear. Op 7 Honey Diane en eh, Hadia George met Not About You. die je straks gehoord hebt. Op 6 eh, Use Disco en Earthen Days met Hypnotize. Op 5 Root Da Silva en Pax met Touch Me. Op 4 deze week Roberto Suarez met Joyce. De Nikke van Julie eh, Club re op drie deze week David Pijn met de Heat. Zijn eigen nummertje. De meeste nummers in de lijst eh, zijn geremixed door hem. Deze is helemaal van hemzelf. Op twee deze week Steve Lacey en Love Generator. Met Live Without Your Love. En deze week nog steeds op één. Die wil het niet geloven, maar... Eh, John Smith met Deep and Extended Mix. Ja, waarop? Hij is lekker, maar eh, je hoort hem zo vaak, dus we gaan hem gewoon niet draaien. We hebben hem al eerder gedraaid. Het is tijd voor andere muziek. Black and Crown en Chris Martina. Het Is It Love. give house music. het centrum van zand. Ik zit lekker bij mijn airco. Jij misschien lekker eh, op het terrasje of misschien wel in de tuin. Of misschien op het strand kan ook. Met de app van ZFM kan je ons echt overal horen. Ik heb hem uitgetest. Hè. Hij deed zelfs eh, in het buitenland. Hoor de muziek van Adrie Block en Martina Boede met Piano Jackie. De versie oud nummer hè, Old Piano.